4 uur. Marnik Zampersen eh, met het NOS-journaal. Het Hoge Rechtshof van Venezuela heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld... naar zes oppositieleden die betrokken waren bij de mislukte coup van vorige week. Het Hoge Rechtshof staat aan de kant van president Maduro. De zes worden onder meer verdacht van landverraad. Het Openbaar Ministerie en de door Maduro aangestelde grondwetgevende vergadering... bepalen nu wat er verder met de zes verdachten gaat gebeuren. Het onderzoek richt zich niet op de leider van de coup zelf verklaart interim-president Guaido. Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 12.500 euro uitgeloofd... voor de tip die leidt naar de daders van de aanslag op een gemeenteambtenaar in Tiel. In februari gooiden twee of drie mannen brandbommen in het huis van de ambtenaar. Hij en zijn gezin konden aan de brand ontsnappen via het balkon van de buren. De politie denkt dat de aanslag met het werk van de man te maken heeft... De ambtenaar is jurist en adviseert de gemeente over conflicten met burgers. Liverpool staat in de finale van de Champions League. De Engelse ploeg won in de halve finale met 4-0 van Barcelona... onder meer dankzij twee doelpunten van Wijnaldum. Vorige week verloren de Engelsen in Barcelona met 3-0. Vanavond maken Ajax en Tottenham onderling uit... wie de tegenstander wordt van Liverpool... in de finale op 1 juni in Madrid. Tientallen booteigenaren hebben afgelopen avond in Amsterdam... met hun boten gracht voor het huis van burgemeester Halsema geblokkeerd. Ook staken ze vuurwerk af en er werd getoeterd. Ze zijn het niet eens met de strengere regels op het water... waar de gemeenteraad komende dag over stemt. Politieke partijen willen onder meer s'nachts een vaarverbod... om overlast tegen te gaan. Het weer, het is bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen.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 I threw my own stunts, Jackie Chan with it. I threw my own stunts, Jackie Chan with it. Kick around, I'm getting money now, acting funny now. Thought she love me, but she only trying to fuck me for the clout.